nieuws van 12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. China heeft niet het recht om eilandjes in de Zuid-Chinese zee voor zichzelf te claimen. Dat heeft het permanente hof van arbitrage in Den Haag bepaald... in een zaak die door de Filipijnen was aangespannen. Al jaren zorgen zandbanken en onbewoonde en opgespoten eilandjes in het gebied voor grote spanningen. Meerdere landen maken er aanspraak op omdat er mogelijk gas en olie kan worden gewonnen. Historische aanspraken die China zegt te hebben worden door het Hof niet erkend. Het land schendt de soevereiniteit van de Filipijnen en heeft koraalriffen beschadigd, zegt het Hof. China zegt dat het de uitspraak van het Hof niet erkent. Zeker 36.000 mensen zijn gevlucht voor geweld in de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba. Dat hebben de Verenigde Naties bekendgemaakt. Volgens hulpverleners hebben veel mensen geen toegang meer tot water. Deze ochtend is het relatief rustig in Zuid-Soedan. Gisteren kondigden president Kier en vicepresident Machar een wapenstilstand aan. De politie bekijkt of de ontvoeringen van mannen uit Landsmeer en Amsterdam iets te maken hebben met een derde ontvoering. De politie heeft daarover informatie gekregen, maar wie het derde slachtoffer zou zijn, wil de politie niet zeggen. Mogelijk houden de ontvoeringen verband met een drugsdiefstal. Vincent van Gogh sneed toch het grootste deel van zijn oor af... en niet alleen een oorlel, zoals lang werd gedacht. Een Amerikaanse schrijfster vond een tekeningetje... van de arts die de schilder daarna behandelde. Daarop is te zien dat het grootste deel van zijn oor weg is... en alleen een stukje oorlel over is. Nederlanders moeten vaker hun huid controleren op verdachte plekjes... zegt de stichting Melanoom. Die zegt dat maar zo'n 65 van de mensen dat nu doet... Het advies is om eens per drie maanden te letten op nieuwe plekken... en op moedervlekken die van vorm veranderen of meerdere kleuren hebben.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 Do you know? just like I did. I can never see us ending like this. You know, seeing your face no more my pillow. It's a scene that's never happened to me. But after this episode, I know see you can never tell how the next day life could be.